ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer is kritisch op Hugo de Jonge. Voorzitter, deze handelswijze van niet eerlijk zijn raakt ons allemaal. We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Ik kan me goed voorstellen dat de Kamer excuses wil van minister de Jonge. Die heb ik nog niet gezien. Hij heeft te maken met de mondkapjesdeal met Siewert van Liende... en welke rol Hugo de Jonge daarin speelde als minister van Volksgezondheid. De jongen zelf is ook bij het debat, vertelt collega Xander van der Wulp in Den Haag. Ja, en dat is bijzonder, want hij is op dit moment minister van Wonen... en verdedigt zich dus in de rol van eh, minister van Volksgezondheid. Zijn oude functie, maar eh, hij heeft zelf besloten dat hij zichzelf dus wil verdedigen... omdat zijn geloofwaardigheid hier op het spel staat. Het debat duurt waarschijnlijk nog wel tot vanavond. De burgemeester van Mariupol in Oekraïne maakt zich zorgen over zijn mensen. Hij zegt dat 100.000 bewoners nog weg moeten uit de stad, die al weken onder vuur ligt. Er is niet of nauwelijks eten, water en elektriciteit in de stad. Een klein lichtpuntje voor iedereen die een huis wil kopen. De grote gekte die we vorig jaar hebben gezien op de woningmarkt lijkt een beetje voorbij. afgelopen maanden daalden de huizenprijzen met 2%. En volgens de makelaars is het ook iets minder druk bij de bezichtigingen. En de makers van deze film zijn iets vergeten. One day this kingdom will be yours. Thank you, father. My king. De vikingfilm The Northman komt later deze maand uit. En de filmposter hing al in sommige metrostations in New York. Maar er ontbrak iets op de posters, namelijk de naam van de film. De maker heeft de posters inmiddels teruggeroepen. Zijn er trouwens ook mensen die denken dat het geen fout is, maar een marketingstunt.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 want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby, call me. 神，哈哈。 do to me. Oh no, no, no. I be on my business, shawty. But you be on my mind, shawty. MLM, all of my, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Can't you see I'm into ya? Can't you see I'm in love? Kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Yeah, messing with my medulla don't go Oh no, no. Emiliano, Emiliano, Emiliano, no. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. That's where things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 Het ritme, van ZFM. I was so unprepared. Forgive me if I stop and stare.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

blame it on the boogie. Don't you blame it sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on a good time. Blame it on the boogie. Ah, sunshine. Woo! Moonlight. Yeah. Good times. Mm. Mm-hmm. Boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight Looking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 show me a little bit dancing. A little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little of dance. Oh, show me a little of dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night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 back on with words and